Clemens Peters met het NOS Journaal. In Kramatorsk in Oekraïne is een raket ingeslagen in een woonwijk. Daar zijn zeker drie mensen bij om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond, meldt de regionale politie. Eén appartementengebouw in de oostelijke stad is helemaal verwoest. Zeven anderen zijn beschadigd door de raketinslag. Volgens de politie bestaat de kans dat er nog mensen onder het puin bedolven liggen. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. In Duitsland heeft de politie drie Nederlanders gearresteerd. Die worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade was groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in een auto en de politie ging er achteraan. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen... verblinden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat... en konden ze in een bos, waar ze te voet naartoe gegaan waren, worden gearresteerd. De marechaussee op Schiphol heeft bij een veiligheidscontrole een mes ontdekt bij een reiziger. Het mes zat verstopt in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op de luchthaven een boete betaald. Het is niet duidelijk op welke vlucht hij wilde stappen. Australië heeft besloten om koning Charles III niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van 5 dollar. De vorst is officieel staatshoofd van Australië, maar de centrale bank heeft besloten om te breken met de traditie om de regerend vorst op het briefje van 5 te zetten. Het briefje van 5 was het enige waar de Britse vorst nog op stond. Op de munten in Australië wordt het hoofd van Charles nog wel afgebeeld. Het weer. Vannacht zijn er buien. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag bewolkt en op veel plekken lichte regen. En pas in de loop van de middag wordt het dan weer droog.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 Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. away. long ago. Certain place, certain time. You touch my hand on the way, on the way down to Amberline.